Raymond met het NMS-journaal. CDA-staatssecretaris Bleker blijft erbij dat de 18-jarige asielzoeker Mauro terug moet naar Angola. In het tv-programma Pauw Witteman zaten de twee tegenover elkaar. Bleker zei dat hij walgt van zijn eigen woorden, maar dat het kabinet echt niet anders kan dan de asielwetten te volgen. De staatssecretaris heeft er vertrouwen in dat straks op het CDA-congres de leden begrip hebben voor het standpunt. Bijna een derde van de ouders zegt minder te gaan werken door de bezuiniging op de kinderopvang. Dat blijkt volgens GroenLinks uit onderzoek. De partij waarschuwt al langer dat met name vrouwen thuis komen te zitten omdat kinderopvang te duur wordt. Vooral gezinnen met lagere inkomens worden volgens GroenLinks getroffen. Een derde van hen gaat minder werken en bij een hoger inkomen gaat het om een kwart van de ouders. Advocaten in Argentinië breiden een zaak voor tegen de vader van prinses Maxima. maakt het KRO-programma Brandpunt bekend. Jorge Zorreguieta was in de jaren 70 als staatssecretaris verantwoordelijk voor het Landbouwinstituut en tijdens zijn bewind zijn er volgens onderzoek van de advocaten vijf verdwijningszaken geweest. Een onderzoeksrechter in Argentinië moet nu beslissen of het ook echt tot een proces komt. In New York is met een ceremonie het 125-jarig bestaan van het vrijheidsbeeld gevierd. Aan de voet van het beeld werden 125 buitenlanders genaturaliseerd. Verder werden de volksliederen van de Verenigde Staten en Frankrijk gespeeld. Het beeld werd destijds door de Fransen aan Amerika geschonken vanwege 100 jaar onafhankelijkheid. Het team van de St. Louis Cardinals is honkbalkampioen van de Verenigde Staten geworden. De ploeg won de zevende en beslissende wedstrijd in de World Series met 6-2 van de Texas Rangers. Voor de Cardinals is het de elfde titel in hun 129-jarig bestaan. In 2006 waren de honkballers uit St. Louis voor het laatst de beste van de Verenigde Staten. En dan het weer, bewolkt, eerst nog kans op mist, later zon en het wordt maximaal 16 graden. Morgen bewolkt en kans op regen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Dit zijn de aangekondigde snelheidscontroles van vandaag. Op de A16 wordt gecontroleerd tussen de Moerdijkbrug en Breda.